Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Versoepel pas als de piek achter de rug is, die oproep doet het RIVM. Vandaag blijkt dat het aantal positieve testen afgelopen week weer is gestegen. Vooral onder jongeren gaat het hard. Versoepelingen kunnen daarom het beste pas als de piek is geweest, zegt het RIVM. Al met al ehm, zeggen onze prognoses dat bij een, een voortgang van het vaccinatieproces zoals gepland het effect van het weer en het eh, volhouden van de maatregelen door, door eh, de Nederlanders op het niveau eh, wat tot nu toe ook gehandhaafd is, dan verwachten we ook dat we de komende tijd de piek achter de rug zullen hebben. Volgens het RIVM is het nu nog erg druk in de ziekenhuizen. Vanavond is er weer een coronapersconferentie en daar worden waarschijnlijk toch wat versoepelingen aangekondigd. Het lijkt erop dat markten weer volledig open mogen. Nu mogen daar alleen nog kraampjes met eten staan. Op de markt in Eindhoven zien de kraampjes die er nu staan graag hun collega's weer terugkomen. Dinsdag staat ook bekend om de stoffenmarkt. Eh, daar komen heel veel mensen op af. Vooral in de coronatijd. Mensen maken heel graag dingen zelf. Ze blijven toch graag bezig. Waaronder dus kleertjes maken. En ja, dat is er gewoon niet. Dus mensen gaan thuis, online bestellen. En jullie merken dat? Wij merken dat, zeker. Maar dat merkt iedereen wel. Het wordt ook weer mogelijk om lessen te volgen voor het theorie examen En bij begrafenissen mogen 100 bezoekers komen. Dat zijn er nu nog 50. Eerder hoorden we al dat de avondklok en de één bezoeker per dag-regel eraf gaan. En dat je waarschijnlijk vanaf volgende week het terras op kunt. Een man uit Reden in Gelderland moet 20 jaar de cel in. Hij vermoorde vorig jaar zomer een vrouw in Arnhem... waar hij zonder dat zijn vrouw het wist een relatie mee had. Het slachtoffer was ook zwanger van hem. De man zei tijdens de zaak dat hij de vrouw doodschoot omdat ze weigerde het kind weg te halen. Bij een grote antidrugsactie in Spanje zijn 65 mensen opgepakt. Ze maken waarschijnlijk deel uit van een Chinese drugsbende. Ze hadden een pakketdienst waarmee ze drugs stuurden naar andere landen in Europa, waaronder Nederland. Het weer. Vanmiddag ontstaan er wat meer wolken en op een paar plekken kan ook wat regen vallen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen is het iets minder zacht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 wat langzaam rijdend verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen nog 8 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore Please don't let it show.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I felt that we were.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 Het kabinet hoeft geen 765 miljoen euro extra uit te trekken... voor een bonus voor het zorgpersoneel. Een voorstel van alle 13 oppositiepartijen haalde zojuist in de Tweede Kamer geen meerderheid. En Nederland is het enige land van de Europese Unie waar het aantal verkeersdoden in de periode 2010 tot en met 2020 is gestegen. Het gaat om een toename van 1%. In de hele EU is het aantal verkeersdoden in die periode juist met 36% gedaald, meldt de Europese Commissie. Het weer, zon, stapelwolken en maximaal 17 graden. Vanavond koelt het in de kuststreken snel af. Morgen meer bewolking en een stuk frisser. Spoon for two and trading jackets. Laughing about how small it looks on you. nice enough to say That I'm better off without you Is it cool enough to fake Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough to flow the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who said we become someone else And all in all my mind keeps saying This is not what I believe in This is where it ends And all in all my mind's made up That is why it never stops again.